4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het zuiden van Polen proberen reddingswerkers twee onderzoekers te bereiken... die sinds zaterdag vastzitten in de diepste grot van het land. De speleologen die kunnen geen kant op... omdat een van de toegangstunnels onder water is gelopen. Er is nog geen contact geweest met ze. waarschijnlijk wordt nu geprobeerd om met dynamiet stukken rots weg te blazen... om zo bij de twee te komen. Dat is een eh, gevaarlijke klus die dagen kan duren. Vicepresident Mike Pence wordt ook bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar de running mate van president Trump. Die is erg tevreden over Pence, zei hij. De 60-jarige Pence die staat bekend als conservatief... vooral op het gebied van abortus en homorechten. Hij heeft een grote christelijke achterban in Amerika. Henk Otte neemt forumsenatoren Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker... mee naar zijn politieke partij, meldt De Telegraaf. Baudet zegt niet op de hoogte te zijn gebracht. Otte werd vorige maand gerooieerd als forumlid... maar weigerde zijn zetel op te geven. De speerpunten van de nieuwe partij worden onder meer... beter bestuur en het klimaat- en immigratiebeleid. En een paar dagen na zijn veroordeling in Zweden... heeft de Amerikaanse rapper A$AP Rocky gisteravond opgetreden op Lowlands. Hij kreeg woensdag een voorwaardelijke celstraf en een boete... voor het in elkaar slaan van een man van 19 in Stockholm. Die zou zijn bodyguard hebben aangevallen. Veel fans waren bang dat A$AP Rocky daardoor niet naar Lowlands zou komen... maar hij stond gewoon, zoals gepland, in de Alpha-tent. Het weer nog. Vannacht kan er vooral aan de kust nog een enkele bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag zon en buien. Eerst alleen aan zee, later ook in het binnenland. Het wordt een graad of 20. En dinsdag verandert er niet veel en neemt de wind ook wat af.